actie was Trip en Mas van Dansgroep Amsterdam. En de beste dansprestatie was van de Russische Jurgita Dronina van het Nationale Ballet. Het weer bewolkt en droog, vanmiddag enkele buien en zo'n 13 graden. Ook morgen grijs en regenachtig. Dit was het.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 Koerdische demonstranten hebben gisteravond uit protest een aantal Syrische ambassades in Europa bestormd. Dat gebeurde in Wenen, Londen, Genève en Berlijn. Zo'n twintig Koerden zijn opgepakt. De acties waren een protest tegen het doodschieten van de Koerdische leider in Syrië afgelopen vrijdag. Op zijn begrafenis gisteren demonstreren tienduizenden mensen tegen de Syrische president Assad. In Frankrijk wordt vandaag de socialistische presidentskandidaat gekozen. Neemt het bij de verkiezingen in april waarschijnlijk op tegen president Sarkozy. Favoriet is François Hollande, die met zijn belofte een normale president te zijn veel Fransen voor zich weet te winnen. Zijn grootste concurrent is de huidige secretaris van de partij Martine Aubry. Alle Fransen mogen stemmen voor de socialistische kandidaat, wel moeten ze stemgerechtigd zijn en een verklaring tekenen waarin staat dat ze het linkse gedachtegoed een warm hart toedragen. In België wordt vandaag verder overlegd over de nationalisatie van Dexia. België en Frankrijk moeten het nog eens worden over onder meer de prijs voor het Belgische deel van de bank. België wil de nationalisatie afronden voordat de beurs morgen opent. Dexia kwam in de problemen vanwege de grote portefeuille Griekse staatsobligaties. In Berlijn praten vanmiddag bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy over de crisis. Ze doen dat in aanloop naar de Europese top in Brussel volgende week. In Maastricht zijn de belangrijkste dansprijzen van Nederland uitgereikt. Choreograaf Ton Lutgering kreeg een speciale gouden zwaan voor zijn belang voor de ontwikkeling van de dans in Nederland. De indrukwekkendste productie was Trip Amas van Dansgroep Amsterdam. De beste dansprestatie was van de Russische Jurgita Dronina van het Nationale Ballet. Het weer bewolkt en droog, vanmiddag enkele buien en zo'n 13 graden en ook morgen grijs en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.